voor de halve finale tussen Nederland en Argentinië, adviseert bondscoach Louis van Gaal. Volgens hem slapen ze anders toch niet, omdat ze te gespannen zijn. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zegt dat ouders en scholen er prima samen uit kunnen komen of kinderen al dan niet mogen kijken. De Palestijnse Hamas heeft vanavond raketten afgevuurd op Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa. Volgens Israël zijn alle projectielen onderschept. Niet eerder in de twee weken durende strijd kwamen Palestijnse raketten zo diep in Israël. Vijf gewapende Palestijnen die via de zee in Israël waren doorgedrongen... zijn door Israëlische militairen doodgeschoten. Strijders van de terreurbeweging Al-Shabaab hebben in de Somalische hoofdstad Mogadishu het presidentieel paleis aangevallen. Al-Shabaab zei dat de strijders het paleis hebben overgenomen, maar de Somalische minister van Binnenlandse Zaken zei later dat bewakers en militairen de aanval hebben afgeslagen. De president van Somalië was niet in het paleis. De Eerste Kamer heeft vanavond ingestemd met het overhevelen van meer zorgtaken naar de gemeente. Het kabinet gaat ervan uit dat gemeenten zorg goedkoper kunnen regelen en dat de kosten dus omlaag gaan. De Eerste Kamer ging akkoord met 37 tegen 36 stemmen. Presentator Menno Boeg, bekend van onder meer het RTO-programma Boeg in de Baaiers, is overleden. Hij was 62 jaar. Boeg leed aan kanker. Hij werd vooral bekend door programma's over seks. En hij was de broer van schrijver Boudewijn Buug, die in 2002 overleed. Het weer nog. Vannacht nemen de buien af en daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden. Morgen is het erg wisselvallig. De temperaturen lopen uiteen van 15 graden in het zuiden tot 25 in het noorden.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 Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Duitsland heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Duitsers wonnen de halve finale tegen gastland Brazilië met een enorme overmacht. Het werd 7-1. De eerste vijf Duitse doelpunten vielen binnen een half uur. Brazilië wist in de 90ste minuut nog een goal te maken. Teleurgestelde Braziliaanse supporters verlieten al tijdens de wedstrijd het stadion in Belo Horizonte. Op verschillende plekken in de stad zouden Braziliaanse vlaggen en t-shirts in brand worden gestoken. Duitsland speelt de finale tegen de winnaar.